Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A2 zijn hooibalen in brand gestoken. Gebeurde bij Breukelen, richting Amsterdam, zijn daardoor twee rijstroken dicht. Vannacht gooiden boeren ook al hooibalen en andere rotzooi op snelwegen door het hele land. Als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Is Rijkswaterstaat niet blij mee, die wil dat dit soort acties stoppen. Dit gaat te ver, omdat voordat je het weet ontstaan of gebeuren er eh, grote ongelukken. Eh, ja, en dat wil je gewoon niet op je geweten hebben. Dat willen we gewoon niet hebben. Ook met de A1 ligt nog steeds van alles op de weg. Het bedrijf dat de weg moest schoonmaken is daarmee gestopt... na verschillende dreigtelefoontjes. En meer nieuws over de A2. Wie daar vanaf morgen bij Eindhoven rijdt, is langer onderweg. Er wordt een enorme tunnelbak gebouwd. En door die werkzaamheden gaan meerdere rijstroken dicht. Ook mag je op een deel tijdelijk maar 70 km per uur. Wie met de auto naar Eindhoven Airport wil, heeft er ook last van. Die moet omrijden. Homo- en biseksuele mannen kunnen beter even met minder verschillende mensen seks hebben. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie vanwege de apenpokken. Dat virus gaat vooral rond onder mannen die seks hebben met veel verschillende mannen. In Nederland is inmiddels begonnen met vaccineren tegen apenpokken. En een groep studenten in Duivendrecht bij Amsterdam zat de afgelopen dagen zonder stroom. Die was uitgevallen in heel hun complex. En die stroomstoring duurde 36 uur. donker dus. De noodverlichting doet het ook niet. Dus s'avonds kun je niet eens zien waar je eventueel eruit zou moeten. Het is gewoon trek voor woorden dat je geen elektriciteit hebt in je eigen huis en je beheerder niks doet. Het was natuurlijk wel grappig, want we dachten dat is morgenochtend wel weer goed. Maar ja, inmiddels hebben we onze koelkasten moeten leeggooien, vriezers leeg. Eh, de dagelijkse dingen kun je niet doen. Inmiddels zitten studenten weer in het licht. Volgens de beheerder van het studentencomplex lag het probleem buiten het pand. Het weer nog, het blijft overal droog, maar het koelt wel af na een graad of 17.